Jan van der Putten met het NOS-journaal. Leden van de gelaten over Israël. Ambassadeurs van alle regionale vertegenwoordigingen in de raad vielen over de bouw van huizen in de bezette gebieden. Israël gaf vorige week toestemming voor de bouw van meer dan duizend huizen op de Westoever en in Oost-Jeruzalem. Zo noemde de Britse ambassadeur het besluit schokkend. In de Veiligheidsraad was de VS de enige die geen kritiek had op Israël. Zo'n 30.000 vrouwen in Frankrijk moeten mogelijk hun borstimplantaten laten verwijderen. De implantaten kunnen risico's opleveren voor de gezondheid. Uit onderzoek van de Vereniging van Plastische Chirurgen blijkt dat de siliconenborsten snel scheuren. Bij de Franse politie zijn al zo'n 2000 klachten binnengekomen. Acht vrouwen zouden door de siliconen gel kanker hebben gekregen en een negende zou zijn overleden. Het bedrijf Poly Implant Prothese exporteerde ook naar Groot-Brittannië. In Nederland zijn de borstimplantaten nauwelijks gebruikt. De Russische dissident Alexei Navalny is na ruim twee weken vrijgelaten uit de gevangenis. De invloedrijke blogger en advocaat kondigde direct aan dat hij alles zal doen om de protestbeweging tegen premier Poetin levend te houden. De eis om de verkiezingen van begin deze maand ongeldig te verklaren blijft overeind, zei hij. Navalny werd op 6 december opgepakt bij een demonstratie en zou bevelen van de politie niet hebben opgevolgd. Volgens Ruslandkenners is Navalny een van de weinigen die in staat is de Russen te mobiliseren tegen de huidige machthebbers. De oudste zoon van prinses Caroline van Monaco is zijn rijbewijs kwijt. Prins Andrea Cassiraghi werd op een snelweg in het oosten van Frankrijk geflitst met een snelheid van 200 km per uur. Dat was 70 kilometer te hard. De politie ging hem achterna en hield hem aan en zijn rijbewijs werd ingenomen.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 And right before I turned to leave, she said, You she don't said, know she said, what you she said, Come on. and it's more than you ever know. boy, it's for sure. You can always count on my love East Coast, I know you're shaking right. Uh-huh. Down south, I know you're bouncing right. West Coast, I know you're walking right. You don't know Midwest, you I spinning right. Amen. We'll be right back. Let's go. Don't want your fijne dagen en een voorspoedige